uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden stuurt duizend extra militairen naar Afghanistan... om te helpen met de evacuatie van ambassadepersoneel. Daarmee komt het aantal militairen dat daarvoor wordt ingezet op 5000. Biden zegt verder met een snelle en krachtige militaire reactie te komen... als de Taliban Amerikaans personeel in Afghanistan in gevaar brengen. De opmars van de Taliban gaat intussen in hoog tempo verder. Het laatste nieuws is dat inmiddels ook de stad Jalalabad is ingenomen. Het dodental als gevolg van de zware aardbeving in Haiti is opgelopen tot zeker 304. 1800 mensen raakten gewond, nog eens honderden mensen worden vermist. Premier Henry zegt dat de ziekenhuizen worden overspoeld... en dat zorgpersoneel de druk nauwelijks aan kan. De premier heeft een noodtoestand uitgeroepen voor zeker een maand. Reddingswerkers en omstanders konden de afgelopen uren veel mensen levend onder het puin vandaan halen. Maar gevreesd wordt dat het aantal doden nog flink oploopt. De brand die gisternacht ontstond in een bedrijfspand in Zwijndrecht... lijkt een gerichte aanslag te zijn die te maken heeft met de vergisontvoering van een hoofddorper. Dat schrijft de Telegraaf op basis van bronnen. Gisternacht reed een auto tegen het pand waarna brand ontstond. man die betrokken is bij een van de bedrijven in dat pand... zou het eigenlijk het doelwit zijn geweest van de vergisontvoering... vorige week in het Noord-Hollandse dorp Krukius. Deze man heeft zich bij de politie gemeld. De politie denkt dat de ontvoering te maken heeft met een onderschepte partij cocaïne. Denzel Dumfries verlaat PSV voor Inter Milaan. De verdediger heeft een contract getekend voor vier jaar. PSV krijgt naar verluid 15 miljoen euro voor de Oranje International. Dumfries maakte afgelopen EK indruk met twee doelpunten en een goed spel. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14. Komende dag iets warmer dan afgelopen dag met 22 tot 27 graden. Na het weekend wordt het wisselvalliger en koeler.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 A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails, used to be a fag hag, such a dance to tango, skipped the life and tango, a zircon princess seemed to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home.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 got a job, learned to be a street sweeper. I dance to the beat, shuffle my feet, wear a shirt and tie, and run with the creeps. Cause it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey. They pushed that girl in front of the train, took her to the doctor, sewed her arm on the game. Stabbed that man right in his heart. Gave him a transplant for a brand new start. I can't walk through the park cause it's crazy after dark. Keep my hand on my gun cause they got me on the run. I feel like an outlaw, broke my last glass jaw. Hear them say, You want some more? Living on a seesaw. Don't push me, cause I'm close to the edge.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 You'll grow in the ghetto, living second rate, and your eyes will sing a song of deep hate. The places you play and where you stay looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book tapes niggas, thugs, pimps, and pushers, and the big money makers. Driving big cars, spending 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like them. Huh. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpockets pocket peddlers, even panhandlers. You say I'm cool, I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd. Turn stick up kid, but look what you done did. Got sent up for an eight-year bid. Now your manhood is took and you're a make tag. Spend the next two years as an undercover fag, being used and abused to serve like hell. To one day you was found hung dead in a cell. It was plain to see that your life was lost. You was cold and your body swung back and forth far. But now your eyes sing the sad, sad song of how you live so fast and die so young.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 <laughs> Yo, Mel, you see that girl, man? Yeah, man. Yo, that sound like cowboy, man. building, Raheem at it. Hey, upstairs, cooling out. So what's up for the night, y'all? Yo, we can go down to fever, man. Go check out June, bro.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 Forty advice, morally right, but I need some advice and I know that I'm acting foolish. Chris put me up around noonish. Half a blunt, yeah, we coolin'. Twisted up, putting all outcasts on the days yeah, we cruising. Ooh, and I love you right.